Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie in Amsterdam heeft vrijdagavond een man opgepakt... die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op premier Rutte. Dat meldt de Telegraaf. Zo gaan om de 61-jarige Gerrit M., die eerder met justitie in aanraking is geweest. In een opgenomen gesprek zei de man tegen een onbekende... dat hij Mark Rutte wilde laten vermoorden. De politie onderzoekt nog of de opname echt is. De kist van koningin Elizabeth is aangekomen in Edinburgh. Langs de route door Schotland stonden duizenden mensen... en ook in Edinburgh was het publiek massaal samengestroomd... om te zien hoe de kist naar het Koninklijk Paleis werd gereden. Koning Charles was er niet bij. Die is in Londen op Buckingham Palace... waar hij hoge vertegenwoordigers van het Britse gemeente Best ontvangt. Nog eens 200 asielzoekers worden vandaag waarschijnlijk van Ter Apel... naar het tijdelijke asielzoekerscentrum in het Groningse Zoutkamp gebracht. Gisteren gingen er al 250 mensen naar de noodopvanglocatie... waar ze een paar dagen kunnen wachten totdat ze zich in Ter Apel kunnen laten registreren. De opvang in Zoutkamp moet voorkomen dat mensen in Ter Apel buiten moeten slapen. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Italië gewonnen, zijn elfde overwinning dit seizoen. Vanwege een gridstraf startte hij op plek 7, maar na 12 ronden reed hij vooraan. Landgenoot Nick de Vries maakte bij het team van Williams zijn Grand Prix debuut als vervanger van Alexander Albon. De Vries eindigde knap als negende en pakte zo twee WK-punten. In de eredivisie heeft PSV op eigen veld ternauwernood met 1-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Gakpo maakte het enige doelpunt diep in de blessuretijd vanuit een strafschop. FC Groningen won in Leeuwarden met 1-0 van Cambuur. En eerder vanmiddag won FC Utrecht thuis van Vitesse. Ook die wedstrijd eindigde in 1-0. Het weer. De bewolking lost vanavond op. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint hier en daar grijs, maar later komt de zon tevoorschijn. Al is er ook wat sluierbewolking. En het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En vandaag ga ik er weer een hele speciale aflevering van maken. We gaan iets geks doen. Als kind was ik verknocht aan de zeezender Radio Veronica. En op zaterdag sloeg ik geen top 40 af. Ik was een grote fan van de presentator Lex Harding. Daarom draai ik vandaag alleen maar hits uit die Veronica top 40. En dan wel uit de lijsten van de zeezendertijd. En dat was van 1965 tot het einde, toen het schip moest zinken in 1974. We begonnen vrolijk met de Scorpions en Hallo Josephine. En we gaan klitsklats klander van de ene hit op de zoals Joost te draaien van Veronica altijd zei. We gaan snel naar de meeste trompetist Nini Rosso en het legendarische Il Silenzio, de stilte. is in erend weer een wapen op zee. Vijftigers zijn we hier mm, met een schip vol plezier. Silencio De stilte van Nini Rosso. Wat een melodie, wat klonk die vaak over de Noordzee vanaf die hoge zendmast. We gaan helemaal in de Veronica-sfeer van die top 40 van Lex Harding. Zoals met Sandy Shaw, die kennen we allemaal van Puppet on a String. Dat zong ze op het Eurovisie Songfestival en ze werd beroemd omdat ze op blote voetjes zong. En het was heel eh, merkwaardig in die tijd als iemand dat deed. Toen deden ze niet zulke gekke dingen. En gek genoeg is Sandy Shaw later een schoenenmerk begonnen. Hoe gek kan het lopen in een leven? We luisteren niet naar Puppet on a String, maar naar een ander top 40 nummer, namelijk Long Live Love. Goud van Ger. Venus must have heard my plea. She has sent someone along for me. I have waited a long in de lente van 1964, dat is lang geleden, speelde Roger McQueen in een volkcafé, namelijk de Troubadour in Los Angeles, nummers van de Beatles. Hij zong alleen maar covers en hij werd op een avond gadegeslagen door Gene Clark, een bekende muzikus die hem voorstelde om samen een duo te vormen. Dat hebben ze gedaan in 1964 al en ze noemden zich de Jet Set. Maar toen kwamen de Beatles op en de Beatles, dat betekent vertaald de kevers, en toen dachten ze we nemen ook een diersoort als naam. En toen noemden ze zichzelf de Birds, met alleen de spelling en afwijkende klinken. De Birds is met Y. goed idee. Luister mee naar Veronica. you van Chris Andrews. Die maakte zijn eerste tv-optreden al in 1959. Hij schreef tussen 1963 en 65 heel veel liedjes voor Sandy Shaw... die we zojuist hoorden met Long Live Love. Als zanger had hij in 1965 zelf succes met de single Yesterday Man. En die gaan we zo draaien. Hij woont een deel van het jaar op Mallorca en een deel van het jaar in het stadje Selm op Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Hij is getrouwd met Selma en uh, die heeft een Duitse eh, ouders en eh, werd ook zijn manager. Hij heeft zelf ook de Duitse nationaliteit aangenomen zonder de Britse te verliezen. We gaan luisteren naar Chris Andrews. Today, man. je net afgestemd bent. <laughs> Instinkertje, zo'n plaat. Dat had je in die plaatjes vroeger. Als je net afgestemd bent, we draaien alleen maar liedjes uit de top 40... van de tijd van Radio Veronica van 1960 tot 1974. Dus allemaal gouden oudjes. Allemaal goud van Ger. We gaan naar The Motion. Dat was de bekende Haagse nederbeatband. In 1964, meen ik, opgericht door Henk Smitskamp. Basgitaar Robbie van Leeuwen op gitaar en Rudy Ben Bennett als zanger.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 Vijftigers zijn we hier, met een schip op plezier. Dit is in erend een wapen op zee. geluisterd naar de Veronica Top 40 vanaf Zee. De zeezender op de 192, goed idee. Mensen, Herbert Elpert, die kent u niet, maar wel Herb Elbert. Dat was zijn artiestennaam. geboren in 1935, eh, was een Amerikaanse trompetist, arrangeur en producer. En werd geboren als tweede, van drie kinderen van een Russische vader en Hongaarse moeder. En op zijn achtste verjaardag kreeg hij een trompet. En daar was hij niet meer van af te slaan. En het leuke was, vader zong, die moeder speelde op de piano en zijn twee andere kinderen zongen. Het was één groot feest daar in die familie. We gaan luisteren naar Herb Albert en de Tiguana Brass en This Guy's in Love With You. van Herb Albert. We hadden eerder Nidi Rosso en Il Silencio een hoog trompetgehalte bij Lammens vandaag. Hè? Benno, hou je er wel van? Ja, lekker. Veel koper, veel koper. Mensen, de Kings, dat was een Engelse rockgroep opgericht in 1963 met singer-songwriter Ray Davis, zijn broer, de leadgitarist en zanger Dave Davis en bassist Peter De nummers uit hun beginperiode waren toonaangevend voor de rock en roll in het midden van de jaren 60.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 Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn opa. Mijn oude Nergens zo iemand als hij. In heel Europa. Niemand zo aardig. niemand zo aardig voor mij. Mijn oude Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefie spelen en mijn opa was het lijk. Mijn opa, mijn opa, mijn opa in heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa, opa, mijn oude zo iemand als hij. geluk had ging je samen naar de brand. Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw. Leeuwentemmer spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren hadden we plezier. Stierenvechter spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa, in heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In niemand zo aardig, niemand zo aardig als hij. Mijn oude opa. Wat? Veronica? Nee, dat is niks joh. <laughs> Ger is ook niks. Hè? Ja, zuster, nee, zuster. Geschreven door Annie M. G. Smit met Hetty Blok als de onvergetelijke zuster Clivia met het Gronings accent hoorden we samen met Leen Jongewaard. In een eh, rijtuigje zongen ze dat. Mijn opa. We gaan naar de Tremolo's een oude. En eh, als Brian Poole en de Tremolo's hadden ze in Engeland in 1961 al een hit waarvan Do You Love Me eh, de eerste plaats van de hitparade eh, bereikte. Maar toen het succes kwam, het grote succes, toen boterde het niet meer tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman. En gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Brian Paul verdween in de, anoniem, in de anonimiteit. En de andere tremolo's die timmerden nog steeds aan de weg. Here comes the sun. The Rolling Stones, The Procol Harum, Simon Garfunkel, Spencer Davis Group, The Walker Brothers, The Moody Blues. All your golden oldies on 192. Veronica, remember. lieve mensen, had ik pianoles. En ik vond het allemaal een beetje ingewikkeld met die notenbalken. En daardoor ramde ik op de piano vaak boogie-woogie muziek. Dat ging makkelijk, hè. Taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, En dat leerde ik van Rob Hoeken, tenminste, van zijn LP's. Dat was de Boogie Woogie pianist. Bekend geworden door het Loosdrechts Jazz Concours te halen in 1960. En... Hij eh, verzamelde groepen muzikanten om zich heen. Informaties, uh, informaties als de Rob Hoeken Rip and Blues Group... en Rob Hoekers Boogie Woogie Quartet. What is Soul? Goud van Ger. Dat is een pseudoniem van Philip Wallach Blondheim. Zo heette die. Hij is al overleden in eh, augustus 2012, deze Amerikaanse zanger. Hij werd het bekendst met zijn hit San Francisco. Dat was de hoofdstad van de hippietijd in de, in de 60 jaren bedoel ik. En eh, hij zong Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair in 1967. Weet er zeker van dat je bloemetjes in je haar doet. Want dat deden de hippies. No, eh, peace, vrede en bloemen in je haar. Zou nu weer kunnen in deze tijd. San Francisco. mensen, krijg ik er weer meer luisteraars bij. En niet alleen door de stations, maar doordat er ook stations bij komen. En zo is afgelopen week Zandvoort erbij gekomen. Welkom Zandvoort. Ik zou willen zeggen welkom Bentveld, welkom Aardenhout, welkom Haarlem. We zijn daar in die regionen gewoon in de ether, op je autoradio of op je transistor op het strand te horen. Geniet maar van de Gauwouwe vandaag. Een speciale aflevering met alleen maar top 40's uit de tijd van Veronica. Zoals Carrie Puckett en de Union Cap. Daarvoor heten ze de Union Cap featuring Carrie Puckett. Afijn, een van hun grootste hit was Young Girl. Typisch Lammens. Oh ja, typisch Lammens. Young Girl. my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you've kept the secret of your youth. kregen een speciale verzoekdingel. Oh nee, strakjes. Oh. oh, op verzoek krijgen we nu in ieder geval van Hetty Smit uit Scheveningen via Den Haag. Ze zegt, ik luister altijd via Radio Centraal Den Haag naar je en wil je voor mijn vriend Dennis die prachtige plaat van Louis Armstrong draaien. Namelijk What a Wonderful World. En natuurlijk doen we dat. to myself. think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. blijft dat een prachtig nummer. Wat Wonderful World. Sir Cliff Richard gaan we naartoe. Geboren als Harry Roger Webb. En eh, in 1940 is hij al geboren. Hij werd geridderd in 1995. En eh, hij koos toen zijn artiestennaam Cliff Richard. Hij is geboren in India trouwens. En eh, hij had een laatste nummer 1 hit in Engeland met de Millennium Prayer. Hij heeft eigenlijk vanaf de 50 jaren hits gescoord in alle hitlijsten die je maar kunt bedenken. We gaan luisteren naar het vrolijke voor alle jarigen vandaag. Congratulations! Herinnert u zich deze nog? nog Congratulations! celebrations. you Eh, Zandvoort. We zijn erbij gekomen op Radio Zandvoort. Dus ook in Heemstede zijn we het beluisterde dag. Heemstede, vlak onder de rook van deze studio natuurlijk. Aardenhout, Bentveld, Haarlem. Allemaal welkom, welkom, welkom. We gaan naar de Hollies. Dat is een Britse band die zijn grootste hits had tijdens de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70. En eh, ze, ze speelden in een stijl die veel leek op de Mercy Beat uit Liverpool, waar de Beatles vandaan komen. En ze behoorden tot de succesvolste band uit de periode van de Britse invasie. Sorry Suzanne. Het is hem niet. Dit lijkt wel een karaoke-versie. Dat is een mono-versie met het verkeerde kanaal. Mensen, we gaan eruit met een wel een mooi nummer dat het wel goed doet. Bedankt voor deze aflevering luisteren naar deze top 40 hits uit de periode 1960-1974. Eh, Bedankt Benno voor de techniek. We gaan naar Mary McDonald Laurie. Oftewel de artiestennaam Lulu. Schotse zangeres. En ze heeft in 1964 op 15-jarige leeftijd al een grote hit gehad met haar versie van Shout.